Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De gemeente die financiering in het mbo. Het gaat om mbo-leerlingen die zich alleen inschrijven voor opleidingen vanwege de studiefinanciering. Zo kunnen ze maandelijks ruim 800 euro krijgen zonder daadwerkelijk lessen te volgen. De mbo'ers moeten het geld later wel terugbetalen als ze hun opleiding niet afronden. Hoeveel mbo'ers misbruik maken en of het ook buiten Rotterdam gebeurt is onbekend. Een zuidelijke wijk van de Syrische hoofdstad Damascus. In die wijk zijn bij vier aanslagen meer dan 30 doden gevallen. Volgens een Syrisch persbureau zijn twee autobommen ontploft... en lieten twee zelfmoordterroristen hun bomvest ontploffen. De aanslagen waren zo goed als zeker op elkaar afgestemd. In de wijk waar de bommen ontploften is onder meer... de belangrijkste Sjiïtische moskee van Syrië. Uren daarvoor was er ook een zware bomaanslag in Homs. Daar vielen 46 doden. De aanslagen zijn waarschijnlijk gepleegd door IS-militanten. En bij de Kuip in Rotterdam zijn enkele honderden Feyenoord-supporters door de politie en de ME aangehouden. Voor de wedstrijd tegen Roda JC eisten zo'n duizend fans het vertrek van het bestuur van Feyenoord. Toen de betogers oprukten naar het Maasgebouw, dat is het deel van de Kuip waar het bestuur zit, greep de politie in met de wapenstok. Een deel van de groep is ontkomen. De betogers richtten zich vooral tegen Feyenoord-directeur Gudde. Bij de Kuip zetten ze verhuisdozen neer om aan te geven dat het bestuur moet opstappen. Het weer, vannacht regent het, de minima liggen rond de 7 graden. Maandag overdag trekt de regen van het zuiden naar het noorden en uiteindelijk trekt de regen weg en zal het overal droog zijn. In het noordwesten breekt zelfs mogelijk nog even de zon door. Het wordt 7 of 8 graden morgen en de wind is een stuk minder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.